Het geweld bij Donetsk laaide vorige week op. In Jemen hebben Sjiïtische rebellen het presidentieel paleis omsingeld. De regeringswoordvoerder heeft verklaard dat de president en de premier zich in het paleis in de hoofdstad Sanaa bevinden. In het centrum van de stad is de hele dag zwaar gevochten. De Sjiïtische rebellen zijn in de minderheid in Jemen, maar veroverden vorig jaar wel de hoofdstad en maken nu in feite de dienst uit in het land. Een demonstratie van de Duitse beweging Pegida is vanavond afgelast. Volgens de politie van Braunschweig was het te gevaarlijk. en werd gevreesd voor een botsing met tegendemonstranten. Pegida verzet zich tegen wat de beweging noemt de islamisering van de westerse wereld. Volgens de politie waren er al zo'n 250 aanhangers in Braunschweig van een plaatselijke afdeling van Pegida. En daartegenover stonden zo'n 5000 tegendemonstranten. Na de terreurdaden in Parijs zijn er in Frankrijk ruim 100 aanvallen geweest op islamitische doelen. Volgens het ministerie van Middellandse Zaken waren er 28 acties tegen moskeeën en 88 gevallen van bedreigingen. Minister Cazeneuve maakte ook bekend dat sinds de aanslagen 1300 cyberaanvallen zijn gepleegd op Franse websites uit naam van islamitische organisaties. In Velsen Noord kunnen 618 huishoudens weer gas gebruiken. Dat betekent dat iets meer dan de helft weer is aangesloten. Donderdag moesten ruim 1100 huizen van het gas worden afgesloten... omdat bij werkzaamheden eh, water de gasleiding in was gestroomd. Liander denkt dat donderdag alle getroffen huishoudens weer gas hebben. Dan nog het weer. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 3 graden onder nul. Morgen overdag lost de mist geleidelijk op en schijnt de zon geregeld. Smiddags is het 3 graden in het zuidoosten en 5 op de Wadden.